om de communicatie tussen de demonstranten te verstoren. In veel steden in Iran wordt al dagenlang gedemonstreerd. Wat begon als een protest tegen de werkloosheid en slechte levensomstandigheden... groeide al snel uit tot een protest tegen de regering en de geestelijke leiders. De betogingen zijn de omvangrijkste in Iran sinds 2009. Een man die vrijdag zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is overleden aan zijn verwondingen. De politie denkt dat het gaat om een liquidatie. Getuigen hadden schoten gehoord en daarna een donkergetinte man zien wegrennen. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is en wat de toedracht is van de schietpartij. Rond twee uur is in het Australische Sydney 2018 ingeluid met een groot vuurwerkspektakel. Zijn er schatting een miljoen mensen op de been. Een aantal eilanden in de Grote Oceaan en Nieuw-Zeeland gingen Australië voor. In België zijn vuurwerkshows in Oostende en Brugge afgelast. Vanwege de harde wind en hoog water is het niet veilig om het vuurwerk te laten doorgaan, zegt de politie. Schaatser Kai Verbij mag van de KNSB op de winterspelen ook op de 1000 meter uitkomen. Hij had zich geplaatst voor de 500 meter, maar raakte voor de 1000 meter geblesseerd aan zijn lies. De wereldkampioensprint krijgt toch het derde startbewijs... omdat hij volgens de schaatsbond de afgelopen jaren toonaangevend is geweest op deze afstand. Thomas Krol, die derde werd in Heerenveen, moet nu thuis blijven. In totaal verschijnen in Pyeongchang tien vrouwen en tien mannen uit Nederland aan de start.